11 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zeggen definitief de samenwerking op met Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens president Trump heeft de WHO de afgelopen tijd te weinig hervormingen doorgevoerd. Hij dreigde anderhalve maand geleden al de banden met de WHO door te snijden. Volgens Trump heeft de organisatie gefaald in de bestrijding van de coronapandemie. De VS betaalde 400 miljoen dollar per jaar aan de WHO. Dat geld gaat volgens Trump nu naar andere gezondheidsorganisaties. Politie en justitie verdenken advocaat Khalid Kassem ervan dat hij vijf jaar geleden informatie uit een lopend strafonderzoek aan Ridouan Taghi heeft gelekt. Daar meldt het AD. De informatie zou gaan over een grote wapenvondst in Nieuwegein. Een deel van de mannen die hiervoor werden opgepakt zouden banden hebben met Taghi. Kassem spreekt de berichten tegen. Hij had samen met Peter R. de Vries een advocatenkantoor. De Vries maakte vandaag bekend dat hij terugtreedt als directeur... maar volgens hem staat dat los van de beschuldigingen tegen Kassem. De agent die in de Amerikaanse staat Minneapolis een zwarte man doodde bij een arrestatie is opgepakt. Dat melden de autoriteiten van de staat Minnesota. Hij wordt aangeklaagd voor doodslag en dood door schuld. George Floyd kwam maandag om het leven nadat de witte agent hem minutenlang op de grond had gehouden door een knie in zijn nek te duwen. Sindsdien zijn er protesten en rellen in de stad. Daarmee werd onder meer een politiebureau van Minneapolis bestormd en in brand gestoken. De agent van 44 was al ontslagen. Er komen nog geen extra maatregelen om drukte in het Pinksterweekend te voorkomen. Wel zeggen de veiligheidsregio's de situatie goed in de gaten te houden... Als het te druk wordt, kan er worden ingegrepen. Het wordt een zonnig Pinksterweekend en op tweede Pinksterdag worden de coronamaatregelen deels versoepeld. Het weer. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen veel zon bij maximaal 26 graden. Zondag, eerste Pinksterdag, wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.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 from Philly to Paris, girl, you ain't know. TSB in the building for show. I'm working hard just to blow on the low. You ain't know. Uh, I got that Lamborghini dreams when I'm cruising through these streets. Got that bad bitch on my side. Bet you didn't know she played for my team. That's you everything around me. That's the definition of dream. Come from a city, Philly, where dudes don't make it out of their teens. Seen that first body go down. Think I was 14 or 13. All about the green, all about the money. Fuck her real, get that ass buried. Yeah, thinking of a scene of a movie. brain open, that stupid. Try to go to war with me, I be suited. What? CSP, let's do it.